Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Strandgangers tussen Scheveningen en Katwijk mogen voorlopig niet de zee in. Er drijft een slijmerige roodbruine smurrie op het water. De politie noemt het een plaagalg. Vanmiddag moest iedereen van de politie het water uit. Eerste meldingen van de smurrie kwamen uit Wassenaar, daarna ook uit Scheveningen en Katwijk. Hoe lang het zwemverbod blijft gelden is niet duidelijk. Rijkswaterstaat doet onderzoek naar de substantie, waarschijnlijk volgt de uitslag morgen. Een meisje van 16 dat afgelopen week tijdens de Gay Pride in Jeruzalem werd neergestoken is aan haar verwondingen overleden. Donderdag stak een man zes mensen neer tijdens de Israëlische Gay Pride. De dader werd direct na zijn daad aangehouden. Het is een ultra-orthodoxe Jood die tien jaar geleden ook al mensen neerstak tijdens de homoparade in Jeruzalem. Hij was pas drie weken uit de gevangenis. In de Brabantse gemeente Rukven is de auto van de burgemeester in vlammen opgegaan. De politie vermoedt dat de auto afgelopen nacht in brand is gestoken. Een buurtbewoner hoorde twee knallen, nam een kijkje en zag dat de auto in brand stond. Ook de gevel van een leeg winkelpand raakte beschadigd. De burgemeester van Rukven, Van der Meer Moor, is geschrokken. Ze weet niet of er sprake is van opzet en zegt dat ze nog nooit is bedreigd. De VVD ziet niets in het plan van PvdA-staatssecretaris Dijksma om het aantal melkkoeien in Nederland te beperken. Sinds 1 april is er geen melkquotum meer, waardoor veel boeren hebben geïnvesteerd in land en stallen. En toch wil Dijksma opnieuw een stop invoeren, nu omdat Nederland meer mest dreigt te produceren dan van Europa mag. VVD noemt het Europese mestplafond gedateerd en vindt dat de regels aangepast moeten worden. De Johan Cruijffschaal is gewonnen door PSV. Het werd 3-0 tegen FC Groningen. Twee doelpunten kwamen van Luc de Jong en eentje van Adam Maher. En het weer een droge avond koelt af vannacht tot 16 graden. Morgen warmer dan vandaag, temperaturen van 28 tot 31 graden.